Voor het eerst is de opwarming meer dan anderhalve graad. Bij het klimaatakkoord in Parijs was juist afgesproken om daaronder te blijven is niet zo dat alles nu voor niks is geweest, zegt deze wetenschapper. Want die anderhalve graden van het Parijsakkoord, die moet je toch zien als een, als een gemiddelde. Dus als we gemiddeld over die anderhalf uh, graad zitten, gemiddeld over meerdere jaren. Dus één piek boven die anderhalf betekent niet automatisch dat we daarmee het Parijsakkoord definitief achter ons hebben gelaten. Om het wel nog te fixen moet er veel gebeuren. De opwarming terugdraaien kan eigenlijk niet meer, want CO2 blijft heel lang in de lucht hangen. Studentenkamers zijn fors duurder geworden. In de laatste cijfers komt verhuursite Kamernet uit op een gemiddelde huur van 653 euro per maand. Dat is 7,2 meer dan een jaar eerder. Die stijging heeft volgens de site te maken met maatregelen van het kabinet om de woningmarkt op gang te krijgen. Volgens Kamernet hebben die een averechts effect omdat huurbazen hun pandjes in de verkoop doen. En in Zeewolde in Flevoland is een bijzondere oplossing bedacht voor bussen die telkens uitvallen. Bij de bushalte, die door veel scholieren wordt gebruikt, staat nu een bordje met liftershalte. De bedoeling is dat auto's worden aangemoedigd om te stoppen en iemand mee te nemen. Deze moeder vertrouwt dat niet helemaal. Ik zie wel dat de bussen s morgens erg vol zitten en dat het wel een echte gestamp is. En sommige kinderen blijven ook staan, want ja, dat past er gewoon niet in. Ehm, dus het is wel handig, maar of ik mijn eigen kind erin mee zou nemen... het is toch een kwestie van vertrouwen. En eh, ja, je weet nooit eh, wat voor bestuurder erachter uh, eh, in de auto zit. Op het bord staat wel een QR-code met tips voor lifters. Zoals deel je locatie als je met iemand meerijdt. Maar dat vinden veel inwoners niet genoeg. Die zeggen dat er gewoon meer bussen moeten rijden. Het weer, een grijze dag met alleen in Limburg misschien wat zon. Het wordt max 6 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits lost geleidelijk aan op, maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... sta je voor knooppunt Eemnes een kwartier in de file en dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en op de A10 staat het vast voor knooppunt De Nieuwe Meer... op de ring zuid van Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam. En daar moet je rekening houden met 10 minuten oponthoud. Komt ook door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht.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 tells me you are the one. I am. Something inside me just says you're guaranteed fine. I yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land, and on your face is written S E X.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 Dat zegt de Europese Klimaatdienst Copernicus. De eerste 10 maanden van dit jaar waren 0,16 graden warmer dan die van vorig jaar. En toen was het ook al recordwarm. Gisteravond was het onrustig in Amsterdam. Volgens de politie vanwege de thuiswedstrijden tussen Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv... en die van AZ tegen Fenerbahce. Vanwege de wedstrijden in Amsterdam en Alkmaar mag de politie op sommige plekken preventief fouilleren. Er komt voorlopig geen onderzoek naar de aanleg van de Lelylijn en de neder lijn. Het kabinet wil nog geen onderzoek omdat de financiering niet rond is voor de spoorlijn die Lelystad met de noordelijke provincies moet verbinden.